Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De jaarlijkse griepgolf in Europa is vier weken eerder begonnen dan normaal, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Door een nieuwe variant zijn er meer infecties, maar er is geen bewijs dat mensen ook zieker worden. In Nederland werden per 100.000 inwoners vorige week 40 patiënten met griepklachten geteld. Precies een jaar geleden ging het nog om 25 patiënten. Britse studenten kunnen in 2027 weer meedoen aan het uitwisselingsprogramma van de Europese Unie. Ze kunnen dan voor het eerst sinds de brexit weer zonder extra kosten studeren aan een Europese onderwijsinstelling. Volgens het Verenigd Koninkrijk kunnen meer dan 100.000 Britten daarvan profiteren. Ook kunnen Europese studenten via het uitwisselingsprogramma in 2027 weer voordelig studeren aan Britse universiteiten. Groot-Brittannië stapte na de brexit uit het programma... omdat toenmalig premier Johnson de kosten te hoog vond. Bagageafhandelaar Skytanking is gestopt op Eindhoven Airport. Vorig jaar ging Ryanair met het bedrijf in zee en dat leidde direct tot problemen. Honderden passagiers vertrokken zonder bagage... en ook kreeg Skytanking een waarschuwing van de arbeidsinspectie... omdat het personeel te weinig wist van de veiligheidsregels... De FNV trok dit jaar aan de bel omdat er een angstcultuur zou heersen. Vigo neemt nu de activiteiten en het personeel van Skytanking over. Dat bedrijf deed al tot vorig jaar alle bagageafhandelingen in Eindhoven. Motorcrosser Lotte van Drunen is door kinderen verkozen tot sportheld van het jaar. Dat is bekendgemaakt in aanloop naar het NRC nsf Sportgala. De 18-jarige van Drunen won dit jaar haar tweede wereldtitel in de WMX... Later vanavond worden op het Sportgala in Arnhem... onder meer de sportman, sportvrouw en coach van het jaar bekendgemaakt.